Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Zorgpersoneel moet agressieve patiënten kunnen weigeren. Dat vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Volgens haar hoeven artsen en verpleegkundigen niet iedereen te helpen. Als je bedreigd wordt, komt er op een gegeven moment een eind aan wat je voor een patiënt kunt doen, zegt ze. Instellingen moeten volgens de minister zelf bepalen waar de grens ligt. Bij de afweging speelt mee hoe ernstig iemand gewond is. Het kabinet maakt zich grote zorgen over agressie in de zorg en heeft samen met de werkgevers en werknemers een actieplan opgesteld. In Toulouse is de verdachte van zeven moorden nog steeds niet opgepakt. De politie heeft zijn huis nu ruim 24 uur lang omsingeld en aan het eind van de avond zijn er drie explosies geweest bij de woning van de verdachte. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waren die bedoeld om de 23-jarige Mohamed Mira te intimideren. Door de explosies is de deur uit zijn woning geblazen. Een paar uur geleden waren er nog meer explosies en schoten te horen, maar Mera weigert zich nog altijd over te geven. Hij heeft bekend dat hij bij drie aanslagen in de regio van Toulouse drie militairen, drie kinderen en een rabbijn heeft doodgeschoten. De onrust in het West-Afrikaanse land Mali neemt toe. In de hoofdstad hebben militairen vannacht het presidentieel paleis bestormd. Ook beschoten ze leden van de presidentiële garde. Het is onduidelijk of ze een staatsgreep willen plegen. Zelf zeggen de militairen van niet. Ze zouden alleen betere wapens eisen in de strijd tegen rebellen in het noorden van het land. Maar het ministerie van Defensie zegt er zeker van te zijn dat de militairen de macht willen grijpen. De VN-veiligheidsraad is bezorgd over de onrust en roept alle partijen in Mali op tot kalme. Het weer, is helder, maar in het noorden kan wat mist ontstaan.